Meijer met het NOS-journaal. Het aantal plofkraken is afgelopen jaar flink toegenomen, maar het overgrote deel mislukt. Dat blijkt uit cijfers van de politie die het AD heeft opgevraagd. In twee derde van de plofkraken was er zeker geen buit. Bij de overige pogingen was het resultaat onduidelijk. Vorig jaar werden 95 kraakpogingen gedaan, een stijging van 55 procent omdat de automaten beter beveiligd zijn... gebruiken criminelen steeds zwaardere explosieven. Dat betekent ook dat het gevaar voor de omgeving groter is. Het aantal doden door het coronavirus in China is sterk opgelopen. In één dag kwamen er 150 slachtoffers bij. De sterkste stijging sinds de uitbraak begon. Er zijn in China inmiddels ruim 77.000 mensen besmet met het virus. Bijna 2600 mensen overleefden dat niet. Veruit de meeste besmettingen zijn in de provincie Hubei... waar het virus als eerste uitbrak. De Chinese regering maakt zo'n 13 miljard euro vrij... om het coronavirus te bestrijden. Een internationale trein die gisteravond uit vrees voor het coronavirus werd tegengehouden... bij de grens tussen Italië en Oostenrijk... is aangekomen op de eindbestemming München... Eerder op de dag waren in Italië twee vrouwen uit de trein gehaald omdat ze koorts hadden. In de Italiaanse stad Verona zijn ze nagekeken in een ziekenhuis. Ze bleken niet besmet te zijn met het coronavirus. Maar de trein werd bij de grens met Oostenrijk alsnog stilgezet. Na een paar uur vertraging mocht de trein verder rijden. Door de zandstorm rond de Canarische eilanden zijn afgelopen dagen al meer dan 800 vluchten geschrapt, vertraagd of omgeleid. Dat meldt de Spaanse luchthavenbeheerder. De situatie lijkt zich nu wat te verbeteren. Alle luchthavens op de eilanden, behalve Tenerife-Zuid... zouden inmiddels weer operationeel zijn. De storm brengt zand uit de Sahara naar de Canarische eilanden... waardoor er nauwelijks zicht is. Door de situatie zijn veel toeristen op weg naar hun bestemming gestrand... of ze kunnen niet van de eilanden weg. Het weer vanochtend vanuit het zuidwesten af en toe regen. Vanmiddag gaat het harder regenen. Dan neemt ook de wind toe.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 Uh, I groupie. treat me good, treat All in my give it up, give it up. All in my the way that I could. Treat me good, treat me All in my How when him get what he want, then he run run lefty. to play with us, how we not ties about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you got me, you got me, you got me feeling right.